11 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De man die afgelopen zaterdag in Eindhoven werd neergeschoten door de politie... is aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft het OM bekendgemaakt. De agenten kwamen af op een melding over huiselijk geweld. De 41-jarige man verzette zich hevig tegen zijn aanhouding... en bedreigde de agenten met een scherp voorwerp. Daarop trok een van hen zijn dienstwapen en schoot de man neer. In Polen zijn drie Nederlanders opgepakt die probeerden een kalasjnikov en een pistool te kopen. Dat meldden Poolse media. De mannen wilden de vuurwapens aanschaffen in een wapenwinkel, maar de eigenaar weigerde omdat ze geen vergunning hadden en belde de politie. Tegen een Poolse website zegt de winkelier dat de drie mannen een Arabisch uiterlijk hadden. De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben geen behoefte aan een kennismakingsgesprek met Merrick Garland. Die werd vandaag door president Obama voorgedragen als nieuwe rechter in het Hoge Rechtshof. De Republikeinen blijven erbij dat de benoeming moet worden uitgesteld tot na de presidentsverkiezingen. Garland staat bekend als gematigd. Obama had gehoopt dat hij voor zowel democraten als republikeinen acceptabel zou zijn. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil binnen 14 jaar een verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto's. Dat staat in een interne nota over het energiebeleid die de basis moet vormen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Uiteindelijk moeten in Nederland alleen elektrische auto's rondrijden. Coalitiegenoot VVD noemt het PvdA-plan een proefballon zonder enig realisme. De Britse regering wil een speciale suikerbelasting invoeren op frisdranken. Dat blijkt uit de begroting die vandaag is gepresenteerd. De bekende tv-kok Jamie Oliver voert al jaren campagne voor de invoering van de belasting. Na aanvankelijke twijfel heeft de regering besloten dat producenten vanaf 2018 een extra belasting gaan betalen over frisdranken die te veel suiker bevatten. In Groot-Brittannië leven relatief veel te dikke mensen. Het weer, vannacht is het helder. Lokaal kan er een enkele mistbank ontstaan. De minima liggen rond het vriespunt. Morgen is het zonnig en droog. Smiddags wordt het 10 tot 12 graden. gentle motion. Bring my babe, my baby back to me and the stars. Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Will my love be returning like the sun to brighten up my life as day breaks over? Ja, trouwens ook het geluid van de Beach Boys. <clears throat> maar jij hebt iets... Eh, eh, jij hebt een eh, hele... ho, ho, ho, laat mij even inbreken. Ja. ik, je draait net dat die, die, uh, die lieder, of hoe noem je dat? Zo'n zo ja, ja, ja. dus ik ging al onderuit zitten. Ja. Drankje, hapje. Ja. Waar heb je je gelaten, Charles? <laughs> In de ijskast. Verdorie. Drankje. Hey, maar luisteraars, Onno heeft iets gehad met Laura. Oh ja? En eh, heeft mij vanavond persoonlijk meegedeeld. Eh, of jij even er nog wat tegen wil zeggen? Ja, tell Laura I love her. Nou heb ik Laura gebeld, maar die sliep al. <laughs> Oh, toen kreeg je Ray Patterson dus, eh, waarschijnlijk aan de telefoon. en die, ja. die besloot meteen erover te zingen. Dus. Oh ja. Laura and Tommy were lovers. Tommy, kent Tommy ook. He wanted to <laughs> give her everything. <laughs> en, en, hij kent waarschijnlijk ook nog Corina. Corina. Corina, Corina. Oh ja, ja. Wel, eh, leuk waar, dit. A wedding ring. Albert West heeft het ook gezongen. Juist. He saw a sign for a stock race. A thousand dollar prize it read. He couldn't get Laura on the phone. So to her mother Tommy said... his car to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day. How his car overturned in flames but as they pulled him from the twisted wreck with his dying breath, they heard him say, embrace for her Tommy who passed away. It was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel she can hear him cry. Bom, bom, bom, Ik wist niet, Orno, dat jij zo mooi kon zingen. Ja, nee. <laughs> Je weet nog zoveel niet van me, <laughs> jongen. Ik ken hem al jaren, maar... Maar Marius van Buringen, die weet een, oh, hele, hoop, ja, die weet een hele hoop van jou. Die zegt, als Orno van dat soort vrouwen houdt... <laughs> dan moet je dit nummer maar eens voor hem draaien. Nou, komt-ie. not the only one who needs a scrub down. My man, place your love in me. Slowly drifting up into a fantasy. weet ik, nou weet ik wat Marius bedoelt. Eh, nou. Dus, eh, ja, oké. Ja. Maar Marius dacht van, nou ja, eh, wat dan ook kan voor het... Laten we het luisteren, want de luisteraars niet, niet, niet bederven. We gaan hem gewoon nog eventjes doordraaien. Anouk is dit met Dirty Girl. Oeh. maar ik, kom terug hoor, ik kom terug. Ik, maak het, ik maak het namelijk goed met eh, Laura. En eh, dat doe ik mooi met, eh, met de Commodores. Oh, oh, oké. Three times a lady. <laughs> dus we hebben Anouk, we hebben Laura. Wie is die derde vrouw? Hoor? Die, ja, dat is geheim. Oh, dat is ook... Oh, Luisteraars. My lips are sealed. times that you've given living for. And if I had to live my life over again, dear, I'd spend each and every moment hold you, to feel you, to need you. There's nothing to keep us 80. Ik sta even te kijken. Hè? Ja, eh, <laughs> de... Lange uitvoering, hè? Ja, lekker. time kan er gewoon geen genoeg van krijgen van die man. Lionel Richie met zijn Commodore samen wel... Eh, Lionel heeft er eh, met zijn Richie een heel eind aangebreid, en, eh, dit nummer. 6 minuten 29 Nee, 39 seconden zelfs. Ja, nee, vergeet niet die 10 seconden. Hè, nee, nee, fantastisch. maar eh, ja, eh, ik hou ervan. Ik vind het mooie muziek. dus, eh, dus ik zal je nog eens wat laten horen. Nou, dan zou je versteld Oh, ik dacht dat je wilde wat vertellen. ja, je moet maar eens even zo achter je microfoon vandaan, komen. Moet je even komen kijken hier, wat hier in, op het schermpje staat. Wij kunnen, dat, oh. wij kunnen dat zien. De luisteraars kunnen dat ook zien. Dan moeten ze naar, even naar YouTube surfen op de computer... Ik zal kijken straks of ik eh, eh, eh, kan vinden hoe de titel precies is van het filmpje. Het is een heel klein Chinees jongetje. Ik denk, nou, als hij, als hij zeven of acht jaar oud is, dan, is het, dan, dan, zit ik waarschijnlijk helemaal goed. En, en, en, zijn speelt de video? Nee, nee, nee. En nou. zijn zusje waarschijnlijk, die, die, die, die daarbij staat. Nog, nog jonger volgens mij, een jaar of zes. En eh, die hebben een stemgeluid, dat is fenomenaal. Dat is waarschijnlijk een Chinese vorm van uh, eh, Hollands Talented. Eh, en ze zingen het hele bekende nummer... wat ook door Wesley Klein is opgenomen. You, you Raise Me Up, ken je dat? You Raise Me Up. Ah, ja, ja, Wesley. Heet hij gewoon? Oh, heet hij gewoon Wesley? Nou, tenminste, ik dacht niet eh, dat hij met zijn achternaam... Eh, nee, maar hij heet wel Klein. Wesley Klein. Oh, Wesley, ja, ja, Oh, ik verstond Lijn. Nee. Ik denk, ik... weer hmm? een lijn trekken. <laughs> is dit nou weer? Nou, maar eh, luister nou eens naar... Je zal je oren niet geloven. Echt, luisteraars. Twee hele kleine mensjes gewoon... dat zijn de Chinezen vaak, hoor. Ja, de Chinezen <laughs> zijn sowieso kleine mensjes. <laughs> jongen, jongen, jongen. Maar, oh, mensen. Ja, het gaat, het gaat, goed. Nee, maar u zult versteld zijn van het stemgeluid. Luister. Ik krijg het eh, opgestuurd van mijn zoon uh, Zen Duif. and all my soul so weary when troubles come in my heart burns red. Eh, eh, echt kippenvel dit. Ja, ik kreeg het ook. Ja. Maar dan moet je wel even ook nog de beelden erbij eh, de beelden, zien. De beelden erbij zien. het is echt een heel klein jongetje. Nou, ik, ik schat een jaar of acht, negen. Zijn zusje waarschijnlijk. Of, of een vriendinnetje. Of, of een klasgenoot, weet ik het. In ieder geval twee zeer getalenteerde jonge kinderen. Met stemmetjes als engeltjes eigenlijk. Het is ongelooflijk dat zoiets... dat zoiets ja, <laughs> al zo jong eh, eruit komt. Eh, eh, dat meisje, als die uithaalt, is onder andere net Celine Dion, als je, dit, als je dat hoort. Dat is ongelooflijk. Ja, overigens vind ik het nummer ook prachtig hoor, You Raise Me Up. Ja, dat is ook door heel veel artiesten al op een prachtige manier gebracht. Onder andere door die dame die jij vorige week mee, meebracht. Weet je ook weer, die, die is ook van... Uh, 100 Britain's Got Talent. Oh ja, ehm, ja, als je het me vraagt, dan ben ik er altijd weer in eh, ieder huisvrouw. met eh, de naam eh, weer kwijt. Ehm, Susan Boyle. Susan Boyle, Ja, die, zingt het, die zingt het ook. Ja, klopt. En nou, Wesley zei, zei ik net al. En ja, ik heb nog een uitvoering van iemand die hier in Nederland vrij onbekend is. Uh, zal ik ook nog even opzoeken trouwens, want het is ook erg mooi om te horen. Het is een musical, musical ster en die, ik heb die, die jongen in een uitzending gehad bij een concurrerend radiostation. Radio Beverwijk. Con collega, hè? Daar heeft hij gewoon live bij mij in de uitzending gezongen. En daar was ik ook helemaal stuk van. Want die man die zingt ook fantastisch. Ga ik straks ook nog even laten horen. Maar dit was dus eh, dankzij mijn zoon Sven die mij daar op patent maakte. Want die zette dat op mijn, eh, op mijn Facebook-line. En nou, is geweldig. Ja, helemaal goed. Daar hebben we echt van genoten. En ik hoop u thuis ook, luisteraars. Want zo hoort het eh, bij, te gaan bij het programma tussen app en vloed. Eh, eens even kijken, wat heb ik nog? Oh, deze is ook altijd mooi. Careless Whisper. George Michael. a silver screen and all zorgvuldige fluister. <laughs> Oftewel Careless Whisper was dat. <laughs> Gezongen door natuurlijk George Michael. Die heb ook goed aan de grond gezeten, die man. Onder de drugs. ja, eh, maar hij schijnt er weer helemaal Opgepakt, bovenop. Eh, hij schijnt er helemaal bovenop te zijn. Ja. Dus, eh, ik weet niet of hij bovenop de drugs weer is. Of, uh, niet die? En hij is zo veelzijdig, die man. Hij kan jazz zingen, hij kan van alles hoor. Echt, en echt goed, vind ik zelf. Eh, maar de Carpenters ook zeker. En daar ben jij ook fan van. En daar ben ik ook fan van. Dus eh, Brothers in Arms wat dat betreft. Eh, ik ga maar het nummer... Wat zult er nou zingen? Ik, nee, ik ga, ik ga het nummer ja. draaien. Van, <laughs> Dat heeft alles met Laura weer te maken. Ach jee, daar heb je haar weer. Goodbye to love. I'll say goodbye to love. No one ever cared if I should chance for love has passed me by, and all I know of love is how to live without it. I just can't seem to find it. So I've made my mind up, I must live my life alone. And though it's not the easy way, I guess I've always known I'd say goodbye. to Love, eh, dat waren de Carpenters. Ja, maar ik wil even zeggen, mag ik even weer inbreken? Je mag inbreken. Ik had gezegd uh, een nummer van de Carpenters. Ik wist nog niet zo gauw eh, welke, maar deze is voor jou uitgekozen. Ik vond hem weer heftig. Heftig? Ja, ja, ja, ja, ah. ja, ja, moet je luisteren. Nou krijg ik de mensen van, moeten... de schuld dat ik altijd maar uh, met app en Die Leute zwischen app en vloed, vloes, vloes, die zullen, die zullen wel wakker blijven. <laughs> <laughs> Lach. hey, eh, ik heb een mooie mix gemaakt van het nummer Sympathy. Ken je het eh, nummer Sympathy? Van uh, Cockney Rebel? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Cockney Rebel. Nee, wij niet. Nou, je weet het wel, je weet het wel.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 Leuk, hè? Ja. Doe ik het nummer wat jij eh, net zei van eh, Steve Rowland, dat was een van mijn eerste singeltjes, onder andere. Ja, samen... met Chicago. Ja, 25 en Voor, ja, ja, dat is best wel een heftig nummer. Ja, ook, ja. ja, ik heb... Een van mijn eerste singeltjes die ik uh, kocht in, in de grote huiszaal bij Van Oort. Ja, leuk. Staat al niet meer, man. Oké. Nee. nee. <laughs> Geen één plaat gedaan meer. Man, dat is, dat is echt al uh, eh, 50 jaar geleden. Ja. Eh, ook een hele tijd geleden, heb ik het over de jaren 70... was toen ik naar de RAI ging in Amsterdam... samen met uh, Rijn van den Broek, trompetist van Exception... Rick van der Linden. Naar de Virato? Nee, nee, nee. naar een concert van Chicago. Oh, gewoon een concert, oké. Okay, Van Chicago. Met Pieter Citera zang. En toen hadden ze net die hit uit If You Leave Me Now. Maar ze hm. speelden natuurlijk, omdat er ook een enorm goed blazersensemble bij zat... Speelden allemaal die nummers, eh, die jazzy nummers, waaronder ook 25 of 64. Fenomenale band om naar te kijken en naar te luisteren eh, in die tijd. Eh, fantastisch goed. En je had ook daar een gitarist bij zitten en die heeft gedaan aan Russische roulette. Wist je dat? Nee. Die heeft zichzelf door zijn hoofd, geschoten. ja. ja. Die gitarist heb ik nog aan het werk gezien. En een paar weken later gebeurde dat. En je raadt nooit naast wie ik zat. Eh, los van het feit dat, eh, dat, we, dat ik het gezelschap van Rick van der Linden en eh, Rijn van der Broek was. En aan de andere kant van mij zat een dame. Die is later spoorloos verdwenen. <laughs> Nou, vertel het maar, Charles. je, kan het, je, kan het, nu opbiechten wat je hebt geflikt. Of, ze is vermoord, of ze is dood aangetroffen. Mathilde Willing. Oh ja, ja, ja. Nou, ik wil, eigenlijk wilde ik dat eigenlijk bijna zeggen. Ik denk, zal het niet van, van, van, van Willing zijn? Ja, ja, ja. Ja, dat, en heel extravagant. Heel, ja. ja. Was oh, man. Ja. Opgemaakt ook, zo heel zwaar opgemaakt. Lijkt precies op Laura eigenlijk. Nee, voor een meter. Voor een meter op Laura. Echt geen meter. Nou, hou nog eens op over die Laura. ja, <laughs> jij, ja, ja, meisje. Dus, ja. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me? understand. Cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me een van de wat rustigere Beatle-liedjes eh, in Vel. En, maar jij had een heel ander idee. Ja, toevallig dat jij eigenlijk nou een Beatle-nummer in eh, start. Eh, ik terwijl ik eigenlijk ja, ook dacht van, nou, jij vroeg al steeds wij zijn gewoon gezamenlijk, Wij zijn gewoon gezamenlijk, zijn we gewoon telepathisch <laughs> Telepathie is. als ik ergens aan denk, dan wil jij draaien. <laughs> nou goed. Gelukkig in ieder geval niet dat het zo is dat als jij de grote boodschap moet doen... dat ik ook een Dus schijnt ziek van worden. <laughs> nou. Long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road. heb het hem een keer live eh, eh, horen en zien doen in het Gelredoom in Arnhem. Paul McCartney met eh, die mooie band die, die tegenwoordig gebruikt als hij toert over de wereld. Ben je er wel eens geweest naar een concert van Paul McCartney? Of, nee. Ja, het is echt de moeite waard hoor. En het is ook als je naar, soms als je naar concerten gaat, dan moet je dopjes in doen, uh, oordopjes in. Zo hard is het dan. <laughs> Maar Weet ik me nog te herinneren dat ik toen vlak bij Lua in dit... weet ehm, eh, je, het sport, eh, heb je zo'n sporthal? Ja. Daar trad de Goldeniering op, zeg. Oh. Ja, ja. terwijl, terwijl ik heb, de Goldeniering heb ik in Carré gezien, in Amsterdam. De unplugged samenstelling, hm. zeg maar. En dat was heel acceptabel. Ja. Maar die, ik, wat, was ik wilde vertellen over die concerten van Paul McCartney uh, het is een grote band die erbij zit. En er is een enorme batterij aan geluid wat die meeneemt. Maar het staat heel beschaafd afgesteld. Mhm. dus, je, dus je kunt eh, bij wijze van spreken nog met elkaar praten. Terwijl het, eh, het is, het is niet, je komt niet met de fluit je horen buiten. Nee, nee, nee, Ik weet niet hoe ze dat doen hoor. Het is, het is, het is wel hard, maar het is, ja, op de een of andere manier is het heel acceptabel. En daardoor mooi, want als het te hard is, is het vaak ook niet mooi. Ook niet mooi, nee, nee, nee. Mooi. Nou, Beatle-muziek ja, verveelt nooit. Maar goed, we hebben er nou twee gedraaid. Dus ik ga er niet nog eentje draaien. dat bewaren we tot volgende. alleen even dippen dan. <laughs> Je kent hem, hè? Even, even ruiken. Ja. Hm. Hm. Begint Kaandorp is dat, hè? Die heeft daar een, een of andere leuke speech... Uh, ja, fantastisch. hey, uh, we gaan even janken in de regen. Vind je is, het, ja. is het wat? Het is, het is wel droog, maar <laughs> het maakt allemaal <laughs> ook niks uit. Dit, uh, dit zijn uh, Art Garfunkel samen met James Taylor. I'll never let you see The way my broken heart is hurting me I've got my pride and I know all the sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven, they could never wash away my memory. The sins were locked together. I look for stormy weather taste is, I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complaining. I'll do my crying in the I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. Nou, Cheryl, uitgejankt? Ja, luister, ik had het net over uh, de You Raise Me Up, van die twee Chinese kinderen. En toen zei ik dat ik ook nog een meneer kende die ik bij Radio Beverwijk was ontvangen heb.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 Uh, dat je daar helemaal niks van hoort. Nou, moet ik wel eerlijk erbij zeggen... deze jongen had dus totaal geen, geen zin om... om Beroemd te worden of zo? Nou ja, hij, hij doet musical... Oh, ja, ja. ja. En hij danst ook goed. En ziet, er ook, ziet eruit als een... nou, mooi jongen is het gewoon, weet je wel. En hij, eh, hij heeft een geweldige stem, dus hij heeft gewoon naar zijn zin in het werk wat hij doet. Ik zeg dat jij niet probeert om, om, een, om een hit te maken met, met zo'n stem. Hè. Nou, hij heeft gewoon die ambitie niet. Dus, nee. Nou, maar geweldige stem. Eh, ik ga nog een stukje van laten horen, want we hebben toch maar heel weinig tijd. En dat is een nummer van Tom Jones, I Who Have Nothing. Ook door René Vroger eh, opgenomen trouwens. Maar dit is ook weer Jasper Tekonis. Onthoud die naam toch maar, want je weet maar nooit wat ermee gebeurt. En we gaan eh, afsluiten? Ja, we gaan afsluiten. ja. ja. Dus eh, heb jij nog wat toe te voegen? nee, nee, verder is niets. Nee. Nou, dan danken wij jou. Uh, ja, graag gedaan. dank ik jou namens Was weer gezellig. Ja, ja, namens luisteraars dat je... maar had jij trouwens een, een koffiezetapparaat meegenomen uit, vanmiddag uit Den Haag? Collect voor een nieuw koffiezetapparaat. Ja, dus, dus, Haagse bakjes zo. Ja. <laughs> <laughs> Nou, de gewone koffie, dat vind ik eigenlijk nog veel lekkerder. Ja. Jasper de Konings nogmaals. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Fijne nacht, eh, rustige nacht toegewenst. Lekker slapen en eh, tot de volgende morgen keer. gezond weer op natuurlijk. Dat zei Sonja Barend altijd. En eh, wat ons betreft, nou misschien volgende week weer samen.